Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De coronablaastest wordt voorlopig niet meer uitgevoerd door de GGD. Dat is besloten na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam, meldt RTL Nieuws. De snelle ademtest wordt sinds eind januari op twee locaties in Amsterdam gebruikt... en de komende maanden zou die ook in de rest van Nederland worden ingezet. De ontwikkelaar van de blaastest zegt dat de test waarschijnlijk verkeerd is gebruikt. De Amerikaanse Senaat heeft Donald Trump niet veroordeeld voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. 57 van de 100 senatoren stemden voor een veroordeling, onder wie 7 republikeinen. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Dat ook het tweede impeachmentproces tegen Trump zou mislukken stond vrijwel vast. In een schriftelijke reactie bedankt Trump de senatoren die hem steunden. In Scheveningen is een strandtent afgebrand. De brand brak gisteravond om kwart over elf uit. Rond half twee had de brandweer het vuur onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Er was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en ook raakte niemand gewond. Een woordvoerder van president Biden heeft ontslag genomen nadat hij een journalist had bedreigd. TJ Ducklow zou tegen een verslaggever hebben gezegd dat hij haar zou vernietigen... omdat ze vragen over zijn privéleven stelde. Vanwege de kwestie werd hij deze week al door het Witte Huis op non-actief gezet. In een verklaring zegt hij spijt te hebben. De marechaussee heeft op Schiphol een man van 19 aangehouden... die een kapmes bij zich droeg. De man werd in een winkelcentrum voor de douane gecontroleerd... omdat hij zich vreemd gedroeg. Bij die controle werd het kapmes ontdekt. Waarom hij het wapen bij zich droeg is niet bekend. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt tussen de min 2 en min 10 graden. Ochtends is het eerst zonnig, later meer bewolking, maar het blijft wel droog.